zodat ons land zich daar beter op kan voorbereiden. deskundigen hebben daarover een rapport opgesteld... op verzoek van minister Kamer van Milieu. Ze zeggen dat het niet waarschijnlijk is dat Nederland te maken krijgt met extreme klimaatveranderingen, maar dat er wel over moet worden nagedacht. Dat zou moeten gebeuren op het gebied van volksgezondheid, landbouw en natuur. De wetenschappers vinden bijvoorbeeld een studie nodig naar een snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het Zwitserse verbod van de bouw van nieuwe minaretten brengt gevaren voor de veiligheid met zich mee. Dat zegt de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken. Ze zei vandaag dat ze zeer bezorgd is over de uitslag van het referendum. Elke maatregel die de integratie van verschillende culturen beperkt, betekent een bedreiging voor de nationale veiligheid. De minister zei dat allemaal in een vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Met een meerderheid van ruim 57 procent spraken de Zwitsers zich zondag uit tegen de bouw van nieuwe minaretten. De hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten noemt het verbod duidelijk discriminerend. Duizenden mensen hebben in verschillende Zwitserse steden gedemonstreerd tegen het minaretverbod. De grootste demonstratie was in Lausanne. Daar betoogden ongeveer 5000 mensen. Ze riepen leuzen als nee tegen discriminatie en we zijn allen moslims. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kampt met een grote achterstand. Het aantal zaken dat nog wacht op behandeling stijgt dit jaar met 15.000 naar 115.000. Het Hof in Straatsburg is de laatste rechterlijke instantie waar Europeanen terecht kunnen als ze vinden dat de mensenrechten zijn geschonden. Meer dan een kwart van de achterstallige klachten gaat over Rusland. Daarna volgen Turkije en Roemenië. Om de achterstanden in te halen wil het Hof minder rechters op één zaak zetten.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 You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. funk. You'll have to swing. the swing is. Yeah, you feel it in your heart. Feel it up to the bop to the bada the bop the bada the bop to the bada. Feel it up to the bop to the bada the bada the bada bop bop bada. Feel it up to the bop to the bada the bop the bada bop bop the bada. Feel it up to the bop to the bada the bada the bada bop bop bada. away from around my house, big man. Understand? I seen your ties before. Corrupted al wat vrolijker. Hartelijk welkom, lieve luisteraars, bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ja, eh, we gaan er eh, een, een, een heel leuk, vrolijk en fris tweede uur van maken. Het eerste uur, dat was een beetje, zeg maar, like a rainy day... Maar we gaan er gewoon eh, een beetje zomerse klanken straks in verwerken. Nou, let maar op. Er komen erge leuke stukken voorbij. Dus we gaan verder met Django Reinhardt, Brazil. we hier ook op kunnen dansen op, op zo'n nummer. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer om... Eh, even kijken, wat ga je op dansen? Een soort merengue, denk ik. We weten ook wat, eh, wat Lola wil. En we weten dat het van Molly Johnson is, deze uitvoering van haar cd Lucky. Echt een eh, hele fijne cd. Ja, het volgende stuk wat we gaan draaien, dat is iets heel anders. Van andere orde ook eigenlijk wel. Stan Getz en Bill Evans Prachtig duo natuurlijk met de klassieker Night and Day. You are the one. falls you Ja, waarom draaien David eh, en ik dit nummer nou? Om, ja, eigenlijk om de volgende reden. Sabrina Stark, Nederlandse eh, artiest. Vind ik zelf, zeg maar, eh, uiteraard persoonlijk, omdat ik ook ik zeg. Uh, dubbel op. echte revelatie van, van, van, van, van de laatste jaren. Fantastische zangeres. En ze heeft uitstekende mensen om zich heen gaan staan. Goede producer. Het is muzikaal, is het allemaal eh, ja, van een hoogstaand niveau internationaal eh, niveau zou ik eh, bijna willen zeggen. Daarna draai je gewoon zo'n nummer nou eens een keer tussendoor. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk de rest vergeten. Want ja, mijn allergrootste favoriet, tenminste op het gebied van, van, van, van, van zingen. Hè, laten we het daar maar over hebben. Een crooner natuurlijk. Is natuurlijk Old Blue Eye Frankie. that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. Why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats, repeats in my ear.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 Yeah, you grab me Thank you. 1966. Eh, Want dat is de opname van, eh, van dit stuk. I Get A Kick Out Of You. Ja, Dave Brubeck natuurlijk. En eh, Paul Desmond op uh, sax, Bas Eugene Wright. En op drums niemand minder dan Joe Morello. Een document, zou ik bijna haar zeggen. En dat is eh, een geweldige eh, cd. Dave Rubik, 1954-1966. Persoonlijk eh, de beste periode die hij gemaakt heeft. Goed, daarvoor uiteraard Frank Sinatra met het orkest van Glenn Miller. De mooiste, beste uitvoering. En de meest, ja moet ik dat dus zeggen, je, je hoort echt dat, dat, dat, dat Sinatra op zijn best is met I've Got You Under My Skin. Ik heb hem heerlijk mee, hier in de studio. Gelukkig heeft u daar niets van gehoord. We gaan verder. Dat denk je. <laughs> dat denk je, dat denk je. Maar zegt David, stiekem had hij de knop toch een stukje omhoog staan. Nee hoor. We gaan verder, David. sunshine, not like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over And so is love And so is love what they used to mean. They were once inspired, now they're just routine. I'm afraid the masquerade And so is love. And so, so is love. I guess I'll have to play by a cheese. get myself a clown's disguise and learn, learn to laugh like Pagliacci with the tears. No, you're not. No, you're not the same. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. Ja, Lester Young. Met eh, uiteraard, eh, en dan moet ik even kijken, eh, I Can't Get Started van een Jazz Authority cd. Nou, ik spreek het niet echt op zijn mooist uit, maar Anthology is het natuurlijk. Jazz Anthology. This, ladies and gentlemen, is CFM Jazz, your station of the stars. En u hebt ook net nog geluisterd naar George Benson. The Masquerade is Over. Ook een uh, oud gediende alweer, die eh, George Benson. Een dikke zestiger. Dat neemt echter niet weg dat we nu met eh, mijn oude vriend Monty Alexander er waarschijnlijk uitgaan. Ehm, dit was CFM Jazz met Ronde Wit Winter. En natuurlijk David Habig. Zijn omvalprezen technische hand heeft alles weer erg goed gedaan vanmorgen. En wellicht tot nog een keer. Maar ja, ga maar David. Gooi er maar in. Geef niet. Geef niks. Dit is toch een lekker lang nummer. Eh, dit is eh, van de cd Montreux Alexander Live natuurlijk. Met Monty Alexander piano, John Clayton bas en Jeff Hamilton drums. Tot ziens!